4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Van betrokkenheid bij de smokkel van 200 kilo cocaïne via de haven van Rotterdam. De cocaïne werd eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De ladingsinspecteur had toegang tot veel haventerreinen. Of hij bij meer zaken betrokken is, wordt nog onderzocht. In het noordoosten van Syrië zijn bij een aanval van IS zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens Koerdische en Syrische activisten 15 gewonden. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De aanval was in een dorp dicht bij de grens met Irak... waar ook een tijdelijk opvangkamp is voor mensen die uit IS-gebieden zijn gevlucht. Strijders van de terreurgroep zouden het dorp zijn binnengeslopen... en een verrassingsaanval hebben uitgevoerd. Hongaarse chauffeurs die in opdracht van Nederlandse transportbedrijven internationale transporten verrichten, hoeven niet betaald te worden volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in een zaak die de FNV had aangespannen. De rechter voerde onder meer aan dat de chauffeurs slechts tijdelijk in Nederland werkten en dat het merendeel van het transport plaatsvond in het buitenland. In Den Haag is een begin gemaakt met het vervangen van de omstreden bankjes bij haltes van het openbaar vervoer. Het zijn de bankjes met gaatjes waarin kinderen met hun vinger vast kwamen te zitten. Ze moesten door de brandweer worden bevrijd. In totaal worden 1100 bankjes vervangen in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het zuiden nog regen. Het is ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het noordoosten opnieuw regen. Morgen trekt de regen weg, maar die komt later vanuit het oosten weer terug. Daarbij zijn ook enkele onweersbuien mogelijk. Het wordt iets zachter met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het wel mee met het aantal files. Wel drukte rond Amsterdam en bij Den Haag. Bij Amsterdam heeft het te maken met een eh, kapotte vrachtwagen op de A8. Van Amsterdam naar Zaandam. Vandaar tussen het Koenplein en Zaandijk langzaam rijden. Dat slaat dan weer terug op de A10 West. En ook op de A5 vanuit Hoofddorp. Voor de aansluiting met die A10 2 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Noodorp en Voorburg 2.